over de jaren daarna. Voorzitter van de Omgevingsraad Hans Alders wil volgens ingewijden nu op eigen gezag een advies uitbrengen aan het kabinet. Hij stelt een groei voor van 10.000 vluchten tot 2023. Omwonenden, lokale bestuurders en milieuorganisaties zijn hier fel tegen. Zij willen helemaal geen groei. Vanmiddag is er nog een laatste overleg. In Kaatsheuvel is vannacht een vrouw om het leven gekomen bij een misdrijf. Agenten vonden haar op straat na een melding. Ze was zwaar gewond en overleed ter plekke. Even verderop is een man aangehouden. Het is niet duidelijk wat de verdenking is tegen hem en of hij de vrouw kende. De straat waar het gebeurde in Kaatsheuvel is afgezet voor sporenonderzoek. De Tweede Kamer debatteert later deze ochtend over de verruiming van het kinderpardon. Gisteravond bereikten de regeringspartijen een akkoord. Een groep van 700 kinderen wordt opnieuw beoordeeld. Naar verwachting mag 90% in Nederland blijven. Daartegenover staat wel dat het kinderpardon op termijn wordt afgeschaft. Dat was een wens van de VVD. Organisaties die zich hebben ingezet voor nieuwe afspraken over het kinderpardon zijn over het algemeen positief. Automobilisten en treinreizigers moeten vanwege de sneeuw vandaag rekening houden met hinder. Vanuit het zuiden trekt er sneeuw over het land. Dat gaat wel langzamer dan verwacht en daarom blijft de verwachte zware ochtendspits uit. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor gladheid en op Schiphol schrapt KLM 20 vluchten. KNMI heeft code geel afgegeven. Het weer op veel plaatsen valt de sneeuw, zo'n 1 tot 3 centimeter. Landinwaarts wordt 4 tot 8 centimeter verwacht, meestal in Limburg.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 Dat eh, komt door eh, een, een, ongeluk eerder vanochtend op eh, de A10. Daar is de weg inmiddels weer vrij. Op de A10 West richting de A10 Zuid staat tussen Slotermeer en knooppunt de Nieuwe Meer nog wel 4 kilometer file. En dat kost je nog zo'n zo'n 10 minuten. Op de A6 bij Almere richting Amsterdam tussen Almere Buiten en Almere Haven staat 6 kilometer door een ongeluk. En de vertraging is hier ruim drie kwartier. Door de file op de A4 loopt het ook vast op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.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 He said that it was from when the cousin had smashed his soul. to their church. They shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl be free to understand. I'm the sky.